Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Kinderen die leven in armoede hebben vaker hulp nodig bij het kopen van kleding, menstruatieproducten of brillen. Het Nationaal Fonds Kinderhulp zegt dat er de afgelopen vier jaar 40% meer aanvragen zijn binnengekomen voor basisproducten. Eerder hielpen ze vooral bij het kopen van duurdere spullen zoals een bed of een laptop die nodig is voor school. Het fonds denkt dat de toename te maken heeft met gestegen prijzen. Het wordt weer een interessante dag in Politiek Den Haag. De ministerraad gaat het hebben over de begroting voor het komende half jaar, de voorjaarsnota. Gisteren hoorden we vooral de leuke dingen, maar niet de minder leuke. Een paar dingen zijn al wel naar buiten gekomen, zoals een nieuwe treinverbinding. Die wordt betaald met geld dat eigenlijk was gereserveerd voor de aanleg van een andere lijn. Nou, daar zijn ze in Groningen niet blij mee. Wat er nu gebeurt is dat de bank gewoon beroofd wordt. Dat er wordt gezegd, het vorige kabinet heeft geld gespaard voor de Lelylijn. Die is voor Noord-Nederland van een enorm belang. En daar halen we het geld maar even weg. En dat is een enorme dreun. Je hoort de commissaris van de Koning in Groningen. Die moest natuurlijk hoe dan ook voorbij komen deze dagen. Hij heet René Paas. En wetenschappers zeggen dat ze misschien wel tekenen van buitenaards leven hebben gevonden. Ze hebben een telescoop gericht op planeet K2-18b... en zijn in de atmosfeer daarvan bepaalde gassen tegengekomen. Die kunnen zijn gemaakt door levende wezens. Deze Britse wetenschapper weet meer over die planeet. It has a mass of about 8.6 Earth masses and a radius of about 2.6 Earth radii. And it orbits in the habitable zone of its host star, which means if you put an Earth-like planet at its location, we would think of it as habitable. De omstandigheden op K218b zijn waarschijnlijk dus geschikt voor leven. Dat is trouwens niet per se intelligent leven. Waarschijnlijk gaat het om een soort algen. Er het weer nog. In het oosten vooral wolken en af en toe regen. In het westen is het ook grijs, maar daar is het wel droog en zijn er opklaringen met zon. Het wordt vandaag max 10 tot 15 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer in Noord-Holland staat vooral in korte files... die enkele minuten vertraging opleveren. Op de A27 heb je wel bijna 10 minuten tijdverlies... van Almere naar Gorkum tussen Hilversum en knooppunt Rijnsweerd. Het is ook aansluiten op de N201 vanuit Horen naar Hilversum... Tussen Wilnis en de aansluiting met de A2 heb je iets meer dan 5 minuten extra reistijd. En op de N207 van Alfa aan de Rijn naar Hillegom...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 In de Dnipro, in het zuidoosten van Oekraïne, zijn drie doden gevallen bij een grote Russische drone-aanval. Ook raakten zeker 30 mensen gewond, onder wie vijf kinderen. Wetenschappers hebben aanwijzingen gevonden van mogelijk buitenaards leven. Op een planeet buiten ons zonnestelsel zijn gassen gevonden...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 Every breath you take with me, every breath you take, every move. that you're happy, yeah. We've seen this all before, but it's taking advantage of the passion because we have come too far for you to feel alone, you to let it walk over your heart.